nadat er een huisartsentekort is ontstaan... De regionale zender Rijmond schrijft dat patiënten die bellen naar de praktijk soms wel nummer 28 in de wachtrij zijn. Eenmaal aan de lijn horen ze dat er geen plek is en ze maar moeten terugbellen. De organisatie achter de huisartsenpraktijk noemt beveiliging ongewenst en hoopt dat het niet lang nodig is. Twee patiënten van een TBS-kliniek in Almere konden deze maand snuffelen in rapporten die ze helemaal niet mochten zien. Het gaat om stukken die alleen bedoeld zijn voor behandelaars. Dat meldt Omroep Flevoland. De TBS-kliniek is bezig om te onderzoeken hoe de twee hun dossier konden inzien de patiënten worden binnenkort overgeplaatst naar een andere kliniek. Komende dinsdag is de uitvaart van een van de beste voetballers ooit, Pelé. Hij overleed gisteren aan darmkanker, hij was 82 jaar. Maandag komt de kist op de middenstip te staan van het stadion van Santos, zijn oude club. Mensen kunnen dan 24 uur langskomen om afscheid te nemen. En vanwege de dood van Pelé hangen alle vlaggen van voetbalbond FIFA half stok. Ja, en het is de vraag of dit wel gaat gebeuren morgenavond. nationale vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam... die kan zomaar in het water vallen. Het bedrijf dat de show verzorgt vertelt waarom. Het waait best. Het is allemaal kantje boord tot nu toe. Dus laten we hopen dat het wat bijtrekt. Ja, ook op andere plekken met vuurwerkshows houden ze de windvoorspelling goed in de gaten. Als het te hard waait kan het vuurwerk namelijk alle kanten opgaan. En dat is uiteraard gevaarlijk. Het weer, er trekt een streep nattigheid over. Het begint zo te regenen in Utrecht en Limburg bijvoorbeeld. Die buien trekken richting het noordoosten. En na een uur of twee droogt het ook weer op. Morgen ook wat buien en flink warm.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 Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wil graag versieren. Zo, dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent Dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee En gans door kwallen overmand en je weer terug over het strand maar smiddags om een uur of vier, dan komt de toppen van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel honderd met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig kom je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker vosjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin En daar vond gat. De inhoud licht verspreid in zand van drie kwart kilometer stand. Je danst en de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je paard op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht Dat wordt dan een immense ruil, die eindigt meestal in de cel En is men daar eenmaal beland, en is het rustig op het strand Maar s'morgens ligt je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat, en word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland, aan ons onvoorprezen strand Aan de rand van Nederland, aan ons onvoorprezen strand Aan de rand van Nederland En ehm, om vast een voorproefje te geven... is er eh, vandaag eh, iemand... Eh, een deelnemer aan het theorie-examen... is vandaag bij het CBR in Arnhem opgepakt... omdat er fraude werd gepleegd. Een politieagent van het bureau Arnhem-Zuid deelde een foto van een vest... met een camera erop op hun Instagram-pagina. Met een speciaal uitgeruste cameravest had de deelnemer plaatsgenomen achter het examenscherm. De andere persoon keek vervolgens live mee en gaf de juiste antwoorden door. Jammer dat, het dat de examenkandidaat een medewerker van Centraal Bureau voor Uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen had gezien wat de actie was. De politie werd daarom ingeschakeld en de deelnemer werd opgepakt. Dus eh, een woordvoerder van het CBR laat aan de Omroep Gelderland weten... dat het mogelijk eh, gaat om criminelen die probeerden de antwoorden te stelen. Ik hoorde dat ze de vragen probeerden te stelen... en het examen probeerden te verkopen. Die vragen zouden <laughs> voor 2000 euro worden verkocht. Zo. En dat kan toch niet? Er zijn organisaties die hier dik geld aan verdienen. En dat dat best wel nodig is, is... Eh, een, een, Britse vrouw is 113 keer gezakt voor haar theorie-examen. <laughs> Wat voor kleur haar had ze? Geen idee, dat oh. staat er niet bij. een man, dit is dan een man. Oh, oké. Okay. Uh, eh, een, een, Britse man is pas na 157 pogingen geslaagd. Ehm, en eh, betaalde meer dan 4000 euro aan examengeld... om zijn theorie-examen te eh, te halen. Maar waarom allemaal Britten? Nou, ik heb er hier ook eentje. Oh, ik wou zeggen. Eh, een Poolse eh, man is oh, voor de 192ste <laughs> keer gezakt voor het theorie-examen van zijn rijbewijs. En ik heb er hier nog eentje. En dat is een vrouw. En die zakt 110 keer oh, voor het theorie-examen. Dus dat is ver, niks vergeleken bij die man van 192 eh, keer. Ben ik blij dat die Pool niet op de weg komt. Wie? Die Paul, met 192 keer. Nou en dan weer één keer, Als hij één keer slaagt, stel je voor hij koopt dus die man om. Hij koopt die 2000 eh, euro, betaalt hij voor het theorie-examen. Dat zou je in, eh, in, Polen dan ook wel hebben, die eh, soort figuren. En dan, eh, dan komt hij... Eh, maar ja, goed, dan moet hij zijn praktijkexamen nog zien te halen. Precies. Maar ja, goed. Maar ja, dan rijdt hij langs je weg. Dan zie hij 120 staan en denkt... Oh, dat moet ik omdraaien. 021. Dan gaat hij 21 rijden. Ja, dan moet achter. <laughs> nou ja, en mijn, mijn, mijn tante, die heeft eh, vroeger... Die is ook, geloof ik, iets van tig keren gezakt voor de rijbewijs. En die heeft toen in Egypte afgereden. Oh ja. En daar was het echt een dat was een eh, fluitje van een cent. Van, uh, reis, reis rechtdoor. Ja, oké, geslaagd. <laughs> het zit dus in de familie. Het zit in de familie, absoluut. Dus- oké. <laughs> Zuid-Korea werd dinsdag alarm geslagen vanwege een vermoedelijke aanval van de noordenburen. Bij de gemilitariseerde zone tussen de... Oh. Dat is een leuk woord ja. voor de eh, galgie. Tussen de twee landen werd een vliegend object gespot dat de grens over te steken. Het zware geschut van de zuidelingen werden direct in paraatheid gebracht. Onder meer helikopters, straaljagers werden op het eh, object afgestuurd. Enkele uren later bleek wat het niet was wat het leek. Het duurde nog opvallend lang tot Zuid-Korea kon vaststellen... dat de vreemde vliegende formatie precies was. Tussen 1 en 4 uur hebben we het in de gaten gehouden. al dus de woordvoerder van de Zuid-Koreaanse strijdkrachten. Het bleek te gaan om een zwerm vogels, niet om een drone uit eh, Noord-Korea. Gewoon Harry weer dus? Harry. Nee, Harry was het niet. Nou, een zwermvogels. Het zwermvogels, ja. Met zijn vriendjes. staat niet bij dat het zeemeeuwen waren. Ja, ik denk het wel. Zuid-Korea, meestal zeemeeuwen. Mm, nee, het waren vliegzuisjes. Oh, vliegzuisjes. Geen, geen, eh, geen, geen drijfzuisjes. Dus. Oké, ik heb hier een protestsong over. De zorg. De zorg? Wat is dat ook alweer, de zorg? Ja, datgene wat, eh, wat iedereen dus denkt. Wat is dat ook alweer? Maar goed, uh, draai maar. Ja, komt-ie. in de zorg al langer hebben is een groot personeelstekort protesteren. Dat je mijn vak niet kent. Dat je me fout blijft framen. Dat je bevooroordeeld bent je beeldt me af, stereotyp, ongeschoold, dienstbaar, lief. Hart voor de zorg en handen aan het bed. Alsof dat werkt en levenswet. Vandaag wil ik je iets leren. Dat ik werk vanuit observeren. Omdat mensen me fascineren, ging ik ze bestuderen. Dus kap met bagatelliseren. Alleen mijn hart waarderen. Met gebak en geklap eren. Mijn vakkennis negeren staan in het ziekenhuis bedden leeg nu, waar geen verpleegkundigen bij zijn. Waardoor je daar geen patiënten kan opnemen van mijn kennis heb jij verbeeld. In dure campagnes publiek bespeeld. Een verouderd imago aan mij toebedeeld. Dus word ik slecht gesalarieerd. Doordat jij mijn vakkennis niet vertrouwt. Kulprotocollen door mijn strot duwt. Mij als een lieve engel beschouwt. Gaan de patiënt en ik knock-out. Elk team binnen de GGZ, ziekenhuis, verpleeghuis... is operationeel met, met het kort aan collega's. Door jouw wantrouwen en beperkte zicht. De manager plant een te krappe shift. De verzekeraar heerst met controledrift. De ambtenaar een foute wet big. Het imago van mijn vak is verkloot. De media ziet mij als idioot. Het tekort aan verpleegkundigen is groot. Nou, heel erg goed. Het was eh, precies wat gezegd moest worden. Ja, maar waarom draai je hem niet af? Ik heb hem afgedraaid. Dat is het einde. Is dat het einde al? Ja, ja, ja. Volgens mij staat hij er dan niet helemaal op. Oh. Maar het is, wel, eh, het is precies datgene wat, eh, wat er fout gaat in de zorg. Ja, en ik draaide net Sting... Eh, If I Ever Lose My Faith in You. En nu uh, Rod McEwen, Soldiers Who Wanna Be Soldiers who want to be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians, soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun. Wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go to lay his body down and die without asking why. Soldiers who want to be heroes number practically zero. There are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to face of Sticks and stones can break your bones, even names can hurt you. But the thing that hurts the most is when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead? From the people of the land would like to see their sons again. Soldiers who want to be heroes, number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero. But there are millions, one of each civilians. God, if men could only see a lesson taught by history, that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong, that all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero, but there are millions who wanna be civilians, soldiers who wanna be heroes, number Eh, dus de Dubliners en de Pokes. De Irish Rover. Het uh, Leids Cabaret Festival is gecanceld. En eh, niet vanwege de grappen die niet door de beugel konden. stel je voor, dat, dat, absoluut niet. Nee, een gebrek aan talent doet de 44e editie... en het heeft best wel een naam, het Leids Cabaret Festival... van het festival De om In februari zou de strijd losbarsten maar met een knoop in onze maag en pijn in ons hart... heeft de organisatie besloten de boel af te blazen. Ze streven ernaar jonge comedians te ondersteunen in hun ontwikkeling... als onafhankelijke theatermakers, stelde de organisatie. Maar bij ons moet het idee bestaan dat dat in potentie mogelijk is... en dat we nieuwsgierig zijn naar de professionele ontwikkeling van iemand... binnen het festivaltraject en daarna. En die zijn dit jaar niet gevonden. Nou, terwijl ze hebben hier gewoon uh, eh, het lacht. Nou, zit vol met grappenmakers. Stand-up comedians, hè? Dit is cabaretfestival. Festival. Ah, oké. Dus dat is wel wat anders. Nou ja, een hele lang stand-up comedian. Is een cabaretvoorstelling. Is... <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. En we hebben hier ook nog een grapjas. Wie dan? Jij? Ik? Ja. Hmm. Nou, het zal wel meevallen. Luister maar. De mop van de week. <laughs> Sorry, was dat een... Heb ik nog wel een paar kleine raadseltjes. Oh, doe maar. Waarom vliegen vogels winters naar warme bestemmingen? Waarom vliegen vogels naar warme Als ze het koud hebben. Nee, dat is makkelijker dan lopen. Waarom kunnen de honden niet dansen? Kunnen ze wel? Ja, die kan dat wel. Nee hoor, ze hebben twee linkervoeten. Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen? Eh. Hij is bang dat de andere koeien boe gaan roepen. Ze zijn wel flauw, maar... Hoe noem je een oude sneeuwpop? Water. Met <laughs> welke hand kun je het beste schrijven? Eh, schrijven doe je met een pen. Inderdaad. <laughs> Hoe noem je een hond die kan goochelen? Charlie? Charlie, nee. Een labracadabrador. labracadabrador. <laughs> Wat krijg je als je loord omdraait? Ja, drol. Wat krijg je als je drol omdraait? Vieze handen. <laughs> Goed zo, je kan het meelezen. <laughs> het is geel en het pest. Wat is het? Uh, eh, banana. Oh, de banana. het is wit en het ontploft. Wat is het? Boomko. Ja, inderdaad. Goed meegelezen. <laughs> het is groen en het verschuilt zich achter een boom. Wat is het? Spionage. <laughs> het is zwart-wit en het springt op en neer. Wat is het? Een sprinkwin. Goed zo. Het is rood en het is, eh, en het is geen aardbei. Stiekem toch een aardbei. <laughs> Hé, hey, maar eh, en, en, en, en, hoe heet de, de middelste passagier van een motorfiets? Eh, er zitten er niet drie op een motorfiets, dan ben je een overtreding. Kan, maar het mag wel. Maar wat, hoe heet die? Uh, Rob. Die heet Rob, want die andere heet, voorop en die andere achterop. <laughs> ja, ik moest er even over nadenken. Ja, hè, dat dacht ik al. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, eh, maar goed, dit waren dus de flauwe mopjes, omdat jij om mopjes vroeg. Zo is dat. En nu komt Radiohead, You and Host Armies. Come, come on. You think you drive me crazy? Well, come on. we zijn ook allemaal kind geweest, weet je wel. Jij bent ook, jij bent ook kind geweest, toch? Jij ook. En kennen jullie elkaar al heel lang ook? Redelijk lang. vanaf hoe, eh, welke leeftijd? Twee jaar geleden, oké. <laughs> Oké. Was het een beetje rond de tijd dat jullie allebei tegelijkertijd besloten om je haar met sperma helemaal zo naar achteren te doen? sorry hoor, ik eh, probeer gewoon leuk te doen eh, voor de mensen, maar eh, het is een beetje lastig. Weet je wat we doen? Ik, we zien elkaar na de show, bij de artiestenuitgang. En dan geef jij mij jouw nummer. En dan blokkeer ik je meteen. Vier je Ja, oké, sorry. Weet je wat het is? Ik probeer je niet te kwetsen. Ik heb gewoon... Dit is zo gek aan mij. Ik heb dus... Ik ben geen autist of een narcist, maar ik voel nooit wat andere mensen voelen. Snap je? Dat, dat, eh, snap je? Ik, ik, ik ben zo lekker met mezelf bezig. Snap je? Ik, Wibi, Lang Lang, Roel en, en de gebroeders Jussen. Hè? Eh, je weet wel, die twee jongens die eruit zien alsof ze elkaar neuken om te kijken of er nog een broer bij komt. En... Ehm, en, en wij, wij zijn zo lekker met onszelf bezig. Eh, we komen gewoon niet toe aan andermans gevoel, weet je wel. Ik heb nooit dat ik iemand zie en dat ik denk, oh ja, ik snap wel hoe jij je voelt. Nooit. Of het nou een man bij een bus is die staat te wachten. Of een tandarts. Of iemand die zo'n hap brood neemt en dan zo'n slok koffie erbij. En dan gaat plamuren in zijn bek. Ik snap, ook helemaal, ik snap ook helemaal niet waarom die mensen het zelf niet raar vinden. Omdat, je weet namelijk zeker dat het raar is. Weet je hoe je weet dat het raar is? Omdat er nergens in de Albert Heijn een soort schap is met natte, voorgemaakte broodballen met koffiesmaak. He? Voor de mensen denken, hé, hey, ik heb een beetje haast, ik neem even voorgemaakte, natte broodballen met koffiesmaak. Of mensen die langzaam pinnen. Begrijp ik ook nooit. Ik begrijp gewoon niet. Waarom zou je langzaam pinnen? Waarom zou je eh, een half uur zo... Uh, eh, waar moet dit nou in? Uh. En dan een half uur Oh, dan doe ik hem in het enige ding waar die überhaupt in kan. Eh. oh, wat is nou- Mijn pincode? Mijn pincode? Wat is nou die code waardoor ik elke dag niet doodga? Eh nou, oh, doet hij het? Of was het een losse piep? Om geen reden. Oh, oh hij doet het. Oh, oh hij doet het hoor of mannen die van dikke tieten houden, begrijp ik ook helemaal niks van. Daar vind ik helemaal niks aan. De hele wereld draait om dikke tieten. Maar ik, heb, ik hou helemaal niet van dikke tieten. Ik ben sowieso een man, Maar ik vind de dikke tieten ook echt... En ik ben ook heel negatief, dus ik zie gelijk hoe ze er later uitzien. Moet ik helemaal janken met tranen en geluid en zo. Ik eh, ja, vind het super goor. Ik heb mijn hele leven al dat een vrouw met dikke jetsers dan de ruimte verlaat. En dat iedereen eh, zo, die, eh, en dan ga ik gewoon meedoen zo. Jammer, buh. Terwijl, ja, ik ben een man. Maar ja, er is nooit iemand die als we weggaan zijn, zo, die... maar ja, en natuurlijk mensen die gaan allemaal zo praten. Die heb je gewoon. Je hebt gewoon mensen die, die praten helemaal zo. En je denkt, hoezo praat je helemaal zo? Je hebt gewoon een tv, kijk gewoon een tv. Kijk gewoon het journaal en lul gewoon ongeveer zoals de gast op het journaal. Toch? hebben met elkaar afgesproken. Iedereen lult ongeveer zoals de gast op het journaal. En dan begrijpen we elkaar. En dan ga jij toch lekker helemaal zo praten. Ga jij het journaal kijken en ga je... hey, Tina, Tina, kijk, er is een gast op tv. En die praat helemaal zo. Raar, hè? Ik ben aan bezig. En eh, homoseksuele mannen, daar begrijp ik ook helemaal niks van. Homoseksuele, dat je seks wil hebben met een man. En dat je, ik bedoel, ik ben niet tegen hoor. Maar eh, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om iemand te zijn die dat dan fijn vindt. Snap je? Ik, eh, ik kan me niet verplaatsen in iemand. Ik kan, weet ik veel, ben ik gewoon te hetero voor of zo. Dat ik, gewoon, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dan zo, weet ik veel, in de keuken op tafel zit. Zo met mijn vriend. En hij zo hier zo bij me, hier, zo tussen. En zo'n stuk van zijn lul zo in mijn reet. En dat het aan de ene kant dan heel kwetsbaar voelt. En aan de aan, aan, de andere kant is dat het juist dat kwetsbare er lekker aan is. Dus dat je hem zo wegduwt. Aan de ene kant zo bij zijn borstspieren. En aan de andere kant juist met je hiel zo bij zijn reet. Zo, eh, zo erin. Denk ik dan, toch? dat je op een gegeven moment zo'n beetje zo door gaat neuken. En dat je gewoon, ja, ja, ik voel gewoon dat het er niet voor gemaakt is. Maar ja, fuck it, ik wil gewoon een leuke vriend zijn. En eh, ja, eh, dat hij me zo afleidt met tongzoenen. En als ik dan afgeleid ben, dat hij weer een stukje erin gaat. En dat heel vaak herhaalt totdat hij er helemaal in zit. En dat, ja, ik denk, ik, kan, ik denk dat als hij er dan in zit, dat het dan wel lekker is. Als hij zachtjes, gewoon zachtjes met me vrijt. Snap je? Dat hij gewoon zachte, langzame golven met zijn onderrug. En dan zo, uh, snap je? Dus dan is het wel lekker. Tenminste, als hij erin blijft. Hij moet niet weer er helemaal uit en dan zo dat, dat liep niet. Maar gewoon erin blijven en zachtjes doorneuken. En dan wordt het vanzelf losser, denk ik. En, uh, ja toch? En nat. Eh, op een eh, Gek is dat, hè? Ken je dat? Dat iemand in zijn reet neukt en dat het nat wordt uit zichzelf. Die denkt, hè? Ik heb helemaal niet om mijn lul getuft. Ik blijkbaar gewoon echt iemands darmflora losgeneukt. Zo, Ja toch? En op een gegeven moment steeds sneller, steeds sneller. En op een gegeven moment krijgt hij zo'n holle blik in zijn ogen. Dat je denkt, jezus, hij denkt niet eens aan mij. Hij denkt niet eens aan mij. Wat een lul. Nou ja, fuck it, vind ik ook wel geil. En dan zo door. Ja toch? En op een gegeven moment gaat hij zo neuken. En dan eh, op een gegeven moment komt hij klaar. En dan gaat hij als een soort eh, kromme garnaal. Dat hij bij mij zo... zo eh, snap je? Dat zo, toch? Zo komen mannen altijd klaar. Toch? Zo, dat, zo, toch? Als een soort iemand die een laadje heel lang niet open krijgt. En dan ineens toch wel. Dus zo, klote dingen. snap je? Hij zal bij mij zo... En volgens mij voel je dan niet, maar dat weet ik dus niet, volgens mij voel je niet dat je uh, volgespoten wordt. Toch dames? Dat voel je niet. Maar je voelt wel met je aars, de wortel van zijn lul, die voel je wel zo. Dat voel je wel. Dat je denkt, aha, volgens mij word ik nu helemaal volgepist met zaad. Ah. En dat die dan, dan helemaal vol blaft en dat er dan eh, door die zeven schokken van zijn orgasme, snap je? Dat dan eh, de, de, de, bovenkant was toch zeven schokken. Denk eens aan een goed orgasme van jezelf. Zeven, toch? Dat zo. Nee. Nee. Nee, nee. Dat hij zo de bovenkant van zijn eikel tegen mijn prostaat. En dat ik daar dan weer, ook als een garnaal bij hem. Snap je? Dat hij is zo... Eh, en ik zo... Eh, bij hem. Snap je? Dat, dus hij... Eh, dat we samen zo... als twee verliefde zwanen zo liggen. En volgens mij, maar dat weet ik ook niet zeker. Volgens mij denk je dan geen moment aan... Oh, dat straks ook nog zijn slappe piemel uit mijn veel te grote poepgat valt. En er allemaal zaad en stront zo langs mijn been naar beneden loopt als een oude middeleeuwse kasteelkaars. Want ja, je bent alleen maar bezig met godverdomme wat geil. Dat wat mij net overmeesterde eh, met een beetje agressie. Dat dat nu als een weerloos jongetje bij me ligt. Wat ontzettend fijn. Jezus, wat hou ik van die gast. Ik wou dat dit nooit, maar dan ook nooit eh, voorbij ging dit moment. Snap je? Daar, daar kan ik me echt helemaal niks bij voorstellen. <clears throat> en... Um, ja, dat was Daniel Arends. Meer van hetzelfde. Empathie. Ja. Anale empathie? Nee, nee, inlevingsvermogen. Oh, oh inlevingsvermogen. Zelfs... <clears throat> ja, ja, nou ja. ja daar was hij, ik vond hem er vrij eh, goed in. in ik, vond hem, eh, ja, ik vond was ik goed in. seksuele ja. empathische vermogen. Ja. Eh, zal ik de agenda alvast doen? Dat is eigenlijk een goed idee. Ja. Ik heb in de stad Schouwburg is uh, Veldhuis uit Kempers. Het is vrijdag 20 en zondag 22 januari. Eh, de eerste helft van je leven ben je bezig iemand te worden. De tweede helft van je leven ben je bezig te accepteren dat het niet is gelukt. <laughs> Schopenhauer. <laughs> dat is Schopenhauer. En eh, deze, basis vormt de, deze uitspraak vormt de basis eh, voor Houd dat vast. Een uh, nieuw cabaretprogramma van het gevierde duo eh, Veldhuis en Kempers. Een hilarisch, confronterende en ontroerende avond over vriendschap, relaties en liefde. Dat heb ik dus in Stad Schouwburg, in Haarlem. Dan heb ik in de Philharmonie heb ik het nieuwjaarsconcert op zondag 1 januari van 3 tot kwart over 4. Klassiek? Eh, dat is klassiek, ja. We beginnen het nieuwjaar goed. Volgens traditie brengt het tentoonensemble een muzikaal feest op het podium. Het tentoonensemble luidt 2023 in op eigen tijd, tijdse wijze... op de mooiste muziek die voor het ensemble werd geschreven en gearrangeerd. Het wordt feestelijk programma met onder meer overturen en dans en... Shostakovich. Ja. Ja, die dus. Die, Shostakovich. En heb ik in De Liefde in eh, Haarlem... De Liefde? Ja, dat is ook een... Eh, is, dat, is, dat, is dat die tent waar eh, ja. de mes op tafel, die, die dame en die man... Ja, die, zit, die zit daar. Ah, ja. Is Maria Kraaikamp en Tobias Wenting. Tobias Wenting is een, een piano... conservatorium piano mannetje hoe heet zoiets? Muzikant. Muziek, eh, ja. En Maria eh, Kraaikamp eh, ziet al sinds, van, kind, van kleins af aan somber in. ze heeft een zonsverduisteringsdingetje in huis... en maakt er gelukkig wel muziek bij. De vakjury van de Amsterdamse Kleinkunstfestival... over haar eerste voorstelling Anders onder, onder controle Maria staat met haar nummers een droogkomische tussenteksten... in traditie van Hans Dorrestein en eh, Katinka Polderman. Maar ze doet er wel eigen draai. Een beetje van <laughs> Rossum. Beetje ook, ja, weet je, je hebt eh, aardig wat van die uh, depries figuren. <laughs> Dan gaan we naar de, de, de dingen die in eigen dorp te doen zijn. Dat is natuurlijk op 1 januari het, de nieuwjaarsduik. Die begint om 2 uur. Ga je nou nog meedoen? het wordt 15 graden, dus een, echt een uitdaging is het nou ook weer niet heel erg. Ik weet het nog niet. Oh. Dan eh, moet ik weer zo naar huis rennen, moet ik weer onder de douche springen. Oh. Maar je hoeft je niet in te schrijven trouwens dit jaar. Dus je kan nog op 1 eh, januari om 1 uur beslissen om uh, toch maar, te gaan. Maar je weet het, hè? kwart voor twee is de lopen. Ja, ja, ja. Kwart voor twee gaan we warm lopen. Nou, we zitten er eh, tien minuten vandaan, dus... Eh, ja, moet te doen zijn. Het moet lukken. <laughs> dus, eh, en natuurlijk op 9 januari, maandag 9 januari... is natuurlijk de nieuwjaarsreceptie. In de dus haven? in de haven. Aan het strand? Van, uh, van Zandvoort. En het begint om half acht. En om acht uur gaat de burgemeester een toespraak houden. Dus van half acht tot tien. En op tien uur is iedereen dronken? Dan mag iedereen naar huis toe. Maar nee, dat is niet de bedoeling dat je naar huis toe gaat. De avond wordt muzikaal begeleid door de Zandvoortse DJ Remy. Tot tien uur worden alle consumpties aangeboden door de gemeente. Daarna kan het feestje op eigen gelegenheid nog even worden voortgezet. DJ Remy zal in tempo waarschijnlijk enigszins opschroeven... zodat de voetjes van de vloer kunnen komen... Om 23.30 uur is het dan echt voorbij... zodat het strandpaviljoen om middernacht de deuren kan sluiten. Dus daarna is het ook nog eh, gezellig en eh, ja, hebben we. Oké, dan speel ik nu The Clash Magnificent Seven. a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one says sea. A.m. the F the P.M. too, turning out that boogaloo. of my thinking My baby to sophistication Seeing the act, cause it's just nice Better work hard, I seen the price Never mind that, it's time for the bus We got to work, and you're one of us Clocks go slow in a place of work Minutes drag and the hours just Yeah, we're bye-bye Bye to the boss It's our profit, it's his loss But anyway, the lunch bell ring Take one out, do your fine Cheese What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has left to attention. Lunar landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lobster. See-through restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's tune, TV land. Wow. So good for man So working cages hit the town He drinks his wages Your friend, your sweat But did you notice you ain't getting Your friend, your sweat But did you notice not getting anywhere Don't you ever stop long enough to start Take your car out of that gear Don't you ever stop long enough to start Get your car out of that gear Call the up. a firing Engels Came to the jacket at the 7-Eleven Marks was good, but he had sense Engels, Lenin, the necessary bends What do we got? King and the hat, Hatman Dandy went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. He went off to win 15 nil. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Dixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin. Who's more famous in the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Bye-bye. bye dichter. Uh, eh, Sleeper in Metropolis. En dan nu uh, Tupac. Renner Got a Baby. and the dad was a junkie putting death into his arms. It's sad cause I bet Brenda doesn't even know. Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't grow. But oh, that's a book, my own revelation. Do whatever it takes to resist the temptation. Brenda got herself a boyfriend. Her boyfriend was a cousin, now let's watch the joy. And she tried to hide her pregnancy from a family who really didn't care to see or give a damn if she had a church of kids. As long as when the check came, they got first dibs. Now Brenda's belly's getting bigger, but no one seems to notice any change in her figure. She's 12 years old and she's having a baby. In love with a molester who's and her crazy. And your aunt also thinks that'll be with her forever. And dreams of a world with the two of them are together. Whatever. He left her and she had the baby solo. She had it on the bathroom floor and didn't know so. She didn't know what to throw away and what to keep. She wrapped the baby up and threw him in the trash. heap. I guess he thought she'd get away with didn't hear the cross. She didn't realize how much the little baby had her eyes. Now the baby's in the trash, he ballin'. Mama can't help her, but it hurts to hear her callin'. Brenda wants to run away. Mama say you're making me lose pay. And social workers here every day. Now Brenda's gotta make her own way. Can't go to a family, they won't let her no money, no babysitter, she couldn't keep a job. She tried to sell crack, but ended up getting robbed. So now what's next? It ain't nothing left to sell. So she sees sex as a way of leaving hell. It's paying the rent, so she really can't complain. Prostitute fam, swing. And Brenda's her name, she's got a baby. deze week. En we gaan, eh, volgende week zijn we er weer. Is Pim Groof er weer. En die week erop ben jij er weer. En eh, mocht u nog een muziekkeuze hebben, laat hem even weten op onze Facebookpagina. ZFM, morgen is het weekendshow. Oké, goed weekend. Goed weekend en, eh, en een goede jaarwisseling. <laughs> Oké. Eén really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.